uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil de onderhandelingen over een pensioenakkoord hervatten. Vorig jaar liepen de onderhandelingen nog stuk. De vakbonden waren boos en vonden dat het kabinet niet genoeg deed... om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Koolmees schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het noodzakelijk blijft... om nieuwe afspraken te maken over het pensioenstelsel. De afgelopen weken zijn er al informele gesprekken geweest... en in de brief doet hij een handreiking aan de bonden. Vakbond FNV ziet nog wel hobbels op de weg... maar wil wel weer met Koolmees in gesprek. In twee monumentale houten woningen op Marken in Noord-Holland woedt brand. De enige weg naar het Schiereiland is afgesloten voor verkeer... zodat hulpdiensten de ruimte hebben. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat... naar andere historische huizen. Minister Grapperhaus van Justitie komt met een campagne om minderjarige meisjes die op internet hulp zoeken voor e-problemen te waarschuwen voor mannelijke coaches met verkeerde bedoelingen. Uit onderzoek blijkt dat veel mannen op deze zogeheten pro-Anna-sites zich aanbieden als coach, maar ondertussen uit op seks. Onderzoekers plaatsten nepprofielen van meisjes met anorexia... en daarop kwamen tientallen reacties binnen van mannen die om naaktfoto's vroegen... of wilden helpen in ruil voor seks. Grapperhaus noemt het een walgelijke en tragische problematiek. Hij hoopt dat door de campagne meisjes meer vertrouwen krijgen hun verhaal te doen. John de Mol spant een kort geding aan tegen Facebook. De mediamagnaat wil dat het bedrijf per direct maatregelen neemt... tegen frauduleuze bitcoin-advertenties waarin zijn gezicht wordt gebruikt. Ook afbeeldingen van andere bekende Nederlanders worden al een tijdje gebruikt... in advertenties om Facebook-gebruikers op te lichten. De mol wil dat Facebook de gegevens van de adverteerders bekend maakt. Het weer, geregeld zon en het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het lokaal 24 graden worden. In het weekende veel zon en zomers met temperaturen...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 At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so I'm stuck here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it van Zandvoort ook op internet. www.zandvoort.nl van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Unchain my heart Baby Let me be Cause you don't care Well please set me free.